Er zou een autobom zijn ontploft bij de basis van de Afrikaanse Unie, niet ver van het vliegveld van Mogadishu. Over slachtoffers is nog niets bekend. De Bosporusbrug in Istanbul krijgt een nieuwe naam. Voortaan gaat de beroemde brug tussen het Europese en het Aziatische deel van de stad... Brug van de Martelaren van 15 juli heten. Bij de koepoging van anderhalve week geleden werd bij de brug hevig gevochten. De brug werd bezet door de koeplegers. Aanhangers van president Erdogan probeerden dat te verhinderen. In totaal kwamen bij de mislukte staatsgreep volgens de Turkse autoriteiten 290 mensen om het leven, onder wie 190 burgers. De man die in Japan 19 gehandicapten doodstak... wilde families verlossen van invaliden. De zorg zou voor de families te zwaar zijn. De dader had in februari het Japanse parlement opgeroepen... euthanasie hulp ernstig gehandicapten te plegen. In een brief zei hij dat hij zelf honderden mensen zou kunnen ombrengen. Na de oproep werd hij een maand lang opgesloten in een inrichting. Na het bloedbad van afgelopen nacht, waarbij naast 19 doden ook 25 gewonden vielen... gaf hij zichzelf aan bij de politie. Uitzendorganisatie Randstad blijft groeien, maar in het tweede kwartaal ging het minder hard dan in het eerste. De omzet steeg met 6% en de winst met 36%. Het gaat vooral beter dankzij de aantrekkende economische groei in Europa. Na het brexit-referendum kreeg Randstad flinke klappen op de beurs, maar toch zegt het bedrijf dat het niet veel last zal krijgen van een vertrek van de Britten uit de EU.